4 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Bert van Oostveen is vanaf 1 september geen directeur betaald voetbal meer bij de KNVB. Hij blijft wel bij de voetbalbond, maar hij krijgt andere taken. Er was de laatste jaren veel kritiek op Van Oostveen vanwege de perikelen rond het Nederlands elftal. Met name over de aanstelling van een nieuwe bondscoach na het vertrek van Louis van Gaal in 2014. De 45-jarige Van Oostveen was sinds 2010 directeur bij de KNVB. Een man van 51 uit Gelderop, die zijn dochter 2,5 jaar lang misbruikte, is veroordeeld tot drie jaar cel. Het meisje van 14, dat een lichte vorm van autisme heeft, was 12 toen het misbruik begon. Volgens de rechtbank heeft de man het leven van zijn dochter bijna onherstelbaar beschadigd. De man bleef ook tijdens de rechtszaak ontkennen dat hij zijn dochter heeft misbruikt. De FBI doet in Amerika onderzoek naar een digitale inbraak in de databases van twee regionale verkiezingskantoren. Zo wordt onderzocht of de inbraken zijn gepleegd door buitenlandse hackers. Bij een van de databases zou informatie van 200.000 kiezers in de staat Illinois zijn gestolen. Om wat voor gegevens het precies gaat is niet helder. Van een andere database in Arizona zou niets zijn gestolen. Geen stijlverslaggever en actievoerder Jan Roos wil de politiek in voor de partij Voor Nederland, VNL. Op de site van Geen Stijl zegt Roos dat hij fractievoorzitter wordt van de partij. Wat hij daar precies mee bedoelt is onduidelijk. De partij VNL is opgericht door de Kamerleden Bontes en Van Klaveren en heeft nog geen eigen fractie. Bontes en Van Klaveren zijn niet bereikbaar voor commentaar. Jan Roos was een van de initiatiefnemers achter het Oekraïne-referendum. Nederland stemde toen tegen het handelsverdrag met Oekraïne. Albert Verlinde, die vorige week afscheid nam van RTL Boulevard... gaat een nieuwe talkshow presenteren op RTL. RTL Live wordt vanaf 3 oktober dagelijks uitgezonden om 5 uur s middags. Verlinde gaat de show afwisselend met Angela Groothuizen presenteren.